is Maud met het nws Journaal. Schaatser Sven Kramer is voor de 90 geworden. In het vernieuwde Tialf in Heerenveen bleef hij zijn grote rivaal Jorrit Bergsma voor. Die tweede werd. Douwe de Vries pakte net als vorig jaar brons. De prestatie van Kramer is bijzonder. Nog nooit won de Nederlandse schaatser negen nationale titels op één afstand. De Tweede Kamer komt niet terug van kerstreces om te praten over het bericht dat terrorist Anis Amri na de aanslag in Berlijn waarschijnlijk in Nijmegen is geweest. Onder meer de PVV wilde een spoeddebat, maar de meeste andere partijen voelen daar weinig voor. Ze willen eerst meer informatie van minister van de Stuur. D66 wil bijvoorbeeld weten wanneer die op de hoogte werd gesteld van Amri's aanwezigheid in Nederland. De PVDA vraagt zich af hoe het staat met de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. Waarschijnlijk praat de Tweede Kamer na het reces wel over de kwestie. De regering zet niet genoeg geld opzij voor onderhoud van marineschepen, zegt luitenant-generaal Rob Verkerk. Volgens hem is een deel van de vloot toe aan vervanging. Maar daar zou de komende jaren niet genoeg geld voor zijn. Ook is er een tekort aan reserveonderdelen. Veel medewerkers van de marine zouden zich zorgen maken over het versleten materieel waarmee ze werken. Een maand geleden werd bekend dat Nederland en België rond 2023 nieuwe mijnenjagers krijgen en zo'n vier jaar later nieuwe fregatten. Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit in de steden met oud en nieuw korte tijd slecht zal zijn. Door het vuurwerk komt veel fijnstof in de lucht. Mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen daar last van krijgen. Het RIVM adviseert hen om binnen te blijven. Waarschijnlijk duurt de luchtverontreiniging niet lang, want door de wind verdwijnt de smok snel weer. Het weer vannacht opklaringen. Het kan lokaal nog mistig blijven bij lichte tot matige vorst. Morgen vrij zonnig. Het wordt dan ongeveer 3 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat een file bij Almere Buiten-Oost. 3 kilometer, de weg is weer vrij.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 En dit is ZFM Beachmasters. was ABBA. Met natuurlijk... Happy New Year. Blijft toch een goed nummer. Zeker weten. Maar eh, ja, wacht even. Dat gaan we even heel professioneel aanpakken, Sander. Het is... Uh, onze laatste, het laatste uurtje, echt wat we pakken. We gaan er even bij staan. Jou, kom, we gaan er even bij staan. We gaan oh, echt een feest van oh, oh. bouwen. ja, dit oude lichaam moet weer opstaan. Oh, dat oude lichaam, dat klinkt gelijk weer zo erg. Weet je wel? Zo oh, dat oude lichaam. Ja, het oude eh, lichaam staat. Je weet hoe we het aanpakken. je van Beachmasters 2016. Wij zeggen alvast bedankt voor dit hartstikke mooie jaar. Ik eh, ben hartstikke blij. Kijk, Sander was bij mij heel vaak geweest. Af, eh, tijdens mijn uitzending. En dan kwam hij gewoon erbij springen. Hij deed het weer voor me. Met mijn mede-presentator. En, niet te vergeten, de muziekredder in nood. Ja. Als ik geen muziek had, dan duurde het nog geen twee seconden. En er stond alweer een gek nummer klaar. En die kwam natuurlijk van enigheid Sander af. Ja, maar op één moment hè, ja. hadden wij het daar ook over. Ja. En toen dachten wij van nou, dan gaan we een keer een muziekquizje doen. Oh, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, we hebben die één keer gedaan. Toen was ook de plaat gewonnen door de enige echte Willem Bruist. Oh, ja. we met de, eh, de, hoe heet die, oude dingetjes ook weer? Eh, die, eh, ja, met de LP-platen. 40 platen. Ja, dat nee, 38. Oh ja, Die, die, tweede maakt ook niet meer uit. Het is net zoals je tweede het te veel op hebt, maakt ook niet meer uit. Nee. Maar eh, ja, toen... <laughs> ja, sorry, ik kreeg even een appje erin door. Ja. Maar dan weet ik nog, we hebben het nog een keer gedaan. Volgend jaar gaan we gewoon één hele leuke actie verzinnen. En wanneer gaan we die bespreken? De eerste uitzending van 2017? Eh, ja, dan gaan we er even voor zitten. Ben jij er dan weer bij? Ja, ik denk het wel. Nou, in ieder geval, mijn naam is al nog steeds Jonas Parson. En mijn naam is nog steeds Sander Doudij. En wij zijn samen ZFM Beachmasters. En wij doen het gewoon op onze volledige eigen stijl. En dat is namelijk zo. We gaan er gewoon een feestje van maken. Laatste uur, ZFM van Beachmasters 2016. Are you ready? No. I am ready. I'm Drop that low hier op ZFM van Beachmasters. Last hour of the year 2016. With us. Ziggo kanaal 40, 106.9. www.zfm-live.nl Tune in. This Tsunamo, drop that low. drop that low. Manchester last time this year. Three, two, one, go. Tsunamo, Drop That Low. <laughs> ja, ja. Ik begin nog spontaan van te lachen. Ja, maar het is gewoon een heerlijk nummer toch? Daar gaat het niet om. Het is nou. tijd. Het is de tijd. Is het de tijd? Het is de tijd. En als ik dit laat zien aan jou, dan denk jij gelijk, ja, het is de tijd. Ja, ja. Hier hebben we gewoon 365 dagen op gewacht, hè? Zeker. Oh, echt. Ik heb er zin in. Ik eh, ben er, eh, ja, hoe zeg je dat? Even netjes, klaar voor. Ik ben helemaal klaar voor. Ik ook. Gaan we helemaal los? We gaan helemaal los. We MC. echt knallend het jaar in. Met MC, hè? MC, de MC, MC, MC, MC, MC, MC, Parson! En Sander. <laughs> <laughs> Dat komt er ook zo leuk uit. Oké, jongens, daar komt hij dan. Ik eh, kan het niet meer volhouden. Druk! This time of the year. The last time. the 2016 Year Mix. ZFM Zandvoort. ZFM Beachmasters. Je luistert naar de EDM Music Rewind 2016 Year Mix. Last time of the year. ZFM Beachmasters. Sander Daudij. Jonas Parson. Are you ready? I'm ready, let's go. Zie op kanaal 40, 106.9, www.zfm-live. Of download de app even, ZFM Zandvoort.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 Ja. EDM 2016 Year Mix. ZFM Beachmasters. In the house. Laatste uur, laatste... Ah, net is meer dan een half uur. Totdat het erop zit. 2017 zijn we terug. Nieuwe hits, nieuwste weetjes. En de beste presentators. Ja. Mijn naam is Jonas Parson. Zijn naam is Sander Dadij. Dit is CFM Beachmasters. You're listening to... CFM Beachmasters. EDM 2016 Year Mix. Picture you so easily What's gonna be left of the world If you're not in it What's gonna be left of the world? Oh. gonna be left of the world? Oh. listening to the EDM Year Mix, ZFM Beatmasters. My name is Jan Sparsel. Are you ready to make a song party? Please join ZFM. Zigo kanaal 40 106.9 www.zfm-live.nl Je hoort bij ons de beste nummers, de beste hits de vreemdste weetjes en het nieuwste nieuws. Dit is gewoon van Beachmasters. 2017 zijn we weer voor jullie. Elke woensdag van 6 tot 8. Elke week ben ik erbij. En dat doen we gewoon fris en fruitig. Are you ready to make the party? In 3, 2, 1, let's go! to make some party. Let's go. agenda. Woensdag 4 januari. ZFM Beachmasters. Aflevering 1, jaargang nummer 2. En als we het toch over ZFM hebben. Aanstaande vrijdag, hè, Sander? Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag. ZFM uh, eh, live vanaf de ijsbaan van 12 tot 5. Eh, Voor je de Eurohit. Gepresenteerd door Maries Mulder en Sandra Douwdij. Zet die agenda. ZFM live. IJsbaan Zandvoort. Van 12 tot 9. The last time of the year. ZFM, dit is Beachmasters. terwijl de collega's van eh, Radio 2 de top 2000 presenteren... gaan wij gewoon een feestje van maken. Je luistert nog steeds naar de EDM Year Mix 2016. Hosted by ZFM Beachmasters. Masters. love you. ZFM, Beachmasters 2016, the last time of year. Let's go. tot 8. ZFM Beastmasters. Volgend jaar een nieuwe, meer nieuwigheid. Meer DJ's, meer nieuwe hits. En het actuele nieuws hoor je natuurlijk ook bij ons. Laatste 20 minuten van dit jaar voor ZFM eh, Beachmasters ingegaan. Hierna heb je twee uur lang plezier van onze enige echte, de beste collega van ZFM Zandvoort. Het is de one and only, Willem Bruist. DJ's wil jij horen in 2017? Stuur het even door via de Facebook ZFM Beachmasters of via de e-mail zfmbeachmasters.gmail.com En wie weet staat DJ, DJ hier wel te draaien. En ben jij er gewoon live bij? Geef het op. gmail.com. Of doet u de Facebook, Facebook slash Beachmasters. EDA Summer. Oh nee, Year Remix 2016. better change their minds. The honey got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh, I know you're. the feeling in. You said I could fix the broken in your heart. Your words safe and darling. But I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. Crawl into the door. So let me live another way. I'm needing something more. The house I'm CFM Beachmasters. De EDM. and Remix 2016. 4 januari zijn we er gewoon weer. Fris en fruitig. Sommigen hebben meer drank in hun bloed dan de anderen. Maar we zijn er weer. 2016. Hoor je ZFM Beachmasters. Maar niet te terug, 4 januari zijn we er gewoon bij. Fris en vrijdag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuwe jaar, een nieuwe muziek. En een hoop gezelligheid. You're still listening to the EDA Year Mix 2016. Last time of this year. zeggen, wat was je mooi, wat was het mooi. Ja, Sander. Ja? <laughs> De tijd is al aangebroken. Nou, dat vind ik niet leuk. Ja, ehm um... Ja, hoe zeg je dat? Ja. Dat is jammer, hè? Een jaar zit er weer op. Ik piep. Ja, ik ook. Nu niet meer. Ja, lekker. Eh, ja, het jaar 2006 zit er alweer op. Bijna, of tenminste voor ons dan. ZFM Beachmaster was het eerste jaar in het nieuwe eh, jasje. Ja. ja, ik mag nog een keer, hè? Ja, mag nog een keer. Aanstaande vrijdag niet te vergeten. Tussen 12 en 5 de Eurohit met Maurice Mulder en Sandra Daudij. Dus kom gewoon even met z'n allen langs. IJsbaan Zandvoort. In ieder geval, het was weer een mooi jaar. Volgend jaar zijn we er gewoon weer vind ik. Ja, zeker. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zoals ik al zei, welke DJ wil jij horen? Stuur het even door via de Facebook ZFM Beachmasters... of via de e-mail zfmbeachmasters.gmail.com. Bedankt voor dit mooie jaar. Dankjewel Sander voor alle samenwerking hier binnen het programma. Jij ook net bedankt. En natuurlijk eh, bedankt eh, Willem Bruist voor de gezellige eh, uurtjes na mijn uitzending. En tijdens mijn uitzending ook niet te vergeten. Hij was er gewoon bij, hè? Het hele jaar door. Er even tussenuit uit geweest, maar hij kwam er alleen maar beter bovenop. fotograaf is ook weer bezig. De huisfotograaf slash huismeester. Ik wil iedereen bedanken voor eh, deze mooie 2016. Het was weer een eh, lekker jaartje. Ook wil ik uh, Quinten Tevens bedanken. Jammer dat hij niet bij kan zijn, maar die ligt ziek thuis. Oh. Die trekt het niet meer. <laughs> die is er ook weer bij. 4 januari, zet het in je agenda. ZFM Beachmasters van 6 tot 8. Ik zeg iedereen bedankt voor het luisteren naar dit jaar ZFM. En dat doet niet alleen naar ZFM, ook naar... Nee, ZFM Beachmasters. En niet alleen naar ZFM Beachmasters, ook naar heel ZFM. Oh, Ik volg hem. Ik versta je niet. Moet je even een microfoon erbij pakken, meneer? Ja. Wat was de vraag ook alweer? Nou, ik zeg eh, alle luisteraars bedankt naar uh, eh, luisteren naar ZFM Beachmasters. Maar niet alleen naar ZFM Beachmasters, ook naar heel ZFM. Naar heel ZFM. Het wordt een steeds meer, hè? Ja, dan moet je nagaan. En zometeen dan gaan we dus verder en uh, kwade tongen zeggen all you need is love. Maar dit is het natuurlijk niet. Maar wel love songs. Love songs. Met Dr. Bruist. Zoals je hoort, Willem Bruist hier op ZFM. Straks twee uur lang de Love Songs. Mijn naam is Jonas Parson. Zijn naam is Sander Dardij. En ik zeg dankjewel voor dit mooie jaar. Volgend jaar zijn we er gewoon weer. 4 januari, knallend het nieuwe jaar in met ZFM Beachmasters. Tussen 6 en 8, live. Dit is de EDM Year Mix 2016. I see you next year. Ik zeg bedankt. En tot volgend jaar. Niet te veel zuipen. Hou het gezellig. En ga gezond en liefdevol 2017 in. Ik zeg dankjewel Sander voor vandaag. Dankjewel Sander voor vandaag. Ja, graag gedaan. Volgend jaar zijn we er 4 januari. Zet die 4 van Beachmasters. Welkom to 2016. Ik zeg dankjewel. Tot volgend jaar. Fijne avond. Hoi. Laatste keer. EDM 2016 Year Mix. En ze lachen hier, maar ik vind het gewoon een stelletje maar gewoon lachen toe. Maar ik hou wel van ze. We zijn tenslotte mijn collega's. Ik blijf nu gewoon lullen, nog 45 seconden. Hey, dankjewel en tot volgend jaar. En veel plezier bij straks de enige Willem Bruis. Met Love Songs hier op ZFM. Dankjewel, tot volgend jaar. Hoi! 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een